De Noord-Koreaanse staatstelevisie heeft tot nu toe alleen beelden laten zien van een rouwende menigte die zich heeft verzameld bij het paleis waar Kim Jong-il ligt opgebaard. De verwachting is dat de kist met het lichaam van de leider vandaag door de straten van de hoofdstad Pyongyang wordt gereden. En dat zal gepaard gaan met veel militair machtsvertoon. Kim Jong-il overleed 17 december aan een hartaanval. Hij was 69 jaar. Het Russische vissersschip dat bijna twee weken vastzat in het ijs bij de Zuidpool vaart weer. Een ijsbreker heeft het schip Sparta begeleid naar open zee. Half december botste Sparta op een ijsschots waarbij een gat in de boeg ontstond. Met hulp van een Zuid-Koreaanse ijsbreker slaagde de bemanning er gisteren in om het schip te repareren. De verwachting is dat het schip met 32 bemanningsleden nu op eigen kracht naar Nieuw-Zeeland kan varen, zo'n 3700 kilometer verderop. André Kuipers en de vijf andere astronauten in het internationaal ruimtestation hebben een nieuwjaarsgroet gebracht aan de wereld. Kuipers deed dat in het Nederlands, maar hij vergiste zich in het jaartal. Hij hing ondersteboven in het ISS, terwijl hij iedereen een fantastisch en gelukkig 2011 toewenste. In het centrum van Den Bosch is een schip gisteravond tegen een sluisdeur in de Zuid-Willemsvaart gevaren. De deur raakte daardoor beschadigd en kon niet meer worden gebruikt. De scheepvaart op het kanaal tussen Veghel en Den Bosch was een groot deel van de nacht gestremd. Inmiddels is er een hydraulische arm aan de sluisdeur gezet, zodat die weer kan worden bediend. Het weer, het is bewolkt, maar in de ochtend breekt even de zon door. Vanmiddag is het opnieuw bewolkt met kans op een beetje regen.